Jobboot met het NOS-journaal. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is afgelopen december met 200.000 banen gegroeid. Dat is meer dan waarop deskundigen hadden gerekend. Vooral in de private sector was een forse toename van de werkgelegenheid. Bij de overheid liep het aantal banen iets terug. Door de gunstige banencijfers daalde de werkloosheid en die is sinds februari 2009 niet meer zo laag geweest in de Verenigde Staten. Het voorarrest van autocoureur Jos Verstappen is met twee weken verlengd. Er zijn volgens de rechtercommissaris voldoende redenen om hem langer vast te houden. Verstappen wordt verdacht van doodslag. Hij zou eergisteren met opzet zijn ingereden op zijn ex-vriendin. Die liep daarbij kneuzingen en schrammen op. Verstappen meldde zich later zelf bij de politie. De oud-Formule 1-coureur werd in het verleden al vaker veroordeeld voor gewelddadig gedrag. De gemeente Nijmegen heeft een oproep gedaan om niet met de auto naar de binnenstad te komen. Nu de parkeermeters defect zijn, is de gemeente bang dat veel mensen van het parkeervoordeeltje gebruik willen maken. Ook het personeel van winkels in de binnenstad is gevraagd om hun auto's buiten het centrum te parkeren of met het openbaar vervoer te komen. Nijmegen verwacht veel bezoekers in de binnenstad. Er is uitverkoop en zondag zijn alle winkels in het centrum open. België heeft nu meer dan 11 miljoen inwoners. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat die grens is overschreden. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vorig jaar was de bevolkingsaanwas 0,8 en het inwonersaantal staat nu op 11.71.483. In en rond de hoofdstad Brussel was de bevolkingsgroei het grootst. Nederland telt ruim 16,5 miljoen inwoners. Het weer overwegend droog met af en toe wat zon. Temperatuur vandaag rond 8 graden. Morgen is het onstuimig en er is, zijn, zijn stevige buien. Temperatuur ongeveer morgen gelijk aan die van vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A20, Gouda richting Hoek van Holland.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 Ik wens je de allerbeste wensen voor 2012. Een hoop eh, mooie hits hopelijk dit jaar en een hoop leuke lijsten. Ja, gang 22 alweer van de Euro Breakdown op deze 6 januari van 2012. In de lijst deze week 17 stijgers, geen enkele zittenblijver, 20 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Het is natuurlijk verlijstje vergeleken met week 51 van 2011. Vandaar dat er geen enkele zittenblijver in zit. Ik denk dat er wel drie platen uit zijn. Brooke Fraser, Something in the Water na 17 weken. Bruno Mars, Mario na 16. En David Guetta en Nicky Minier en Turn Me On na 16 weken ook uit de lijst. Adele doet het over twee weken erg goed met de Turning Tables. 11 plaatsen winst. De snelste daler in die twee weken tijd dus 15 plaatsen voor Rihanna en Calvin Harris. We Found Love genoteerd. Die komt er straks als eerste laat gewoon meteen aan in hand van eh, Gotcha en Kimbra. Somebody That I Used To Know staat ondertussen alweer 18 weken genoteerd in de lijst. Vorige keer kwamen we die plaat tegen op plek 35. Deze week zakken ze naar 39. Ze laten er nog één plaat achter zich. En dat is de plaat van James Morrison. I Won't Let You Go. Gaat dus nu wel gebeuren. Hij verdwijnt bijna uit de lijst. 16 weken zakend naar 40.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 Eh, Getta nu dus samen met eh, Kimbra. Somebody That I Used To Know. 18 weken zakkend van 35 naar 39. En de eerste binnenkomer vinden we dan op 38. Mogelijk dat je Spencer Hill nog niet kende. Tot ze opeens een Radio 5 Dance Smash scoorde. En dat deden ze met de nieuwe plaat Believe It. Manuel Reuter en Manuel Scheiss, dat zijn twee electro producers uit ons buurland Duitsland. Voor Believe It had het Duitse duo nog eh, ja, wat vocalen nodig. En ja, wie bel je dan op dit moment? Nou, dan kies je dus gewoon voor de dance diva Nadia Ali. Deze Libische werkte al eerder samen met onze eigen Armin van Buren op Feel So Good. Ook met Sander van Doren, Elezo en natuurlijk Avicii. En nu dus ook de beurt aan Spence en Hill op Believe It. Een mix van trance, house en dubstep. Nadia Ali gooit eh, wederom al haar charmes in de strijd om deze track nog wat sexiness mee te geven. Spencer Hill zijn de eerste binnenkomer van 2012. We beginnen meteen een beetje te stampen op deze vrijdagmiddag. Spencer Hill, Nadia Ali, believe it. sleep, get no rest, and I need baby. We think too much, forget this stress. We went too high and have no time. eerste binnenkomer van 2012 in handen van Spencer Hill. We krijgen een beetje hulp dus van Nadia Ali, Believe It, deze week op nummer 38. Even een kleine terugblik al naar 2011, want dat was een, eh, nou geen verkeerd jaar, laat ik het zo zeggen, voor Kevin DeGraw. Na twee jaar van stilte bracht hij een nieuw album uit, Sweeter. Dat ook nog eens zijn nummer 10 eh, haalde van de Billboard 200. En de liedzanger van de plaat werd een eh, grote hit. En meneer stond in het voorprogramma van bands als Maroon 5 en Train. Ja, dan was er ook wel dat vervelende incident met die gebroken neus in de taxi. Maar dat laten we gewoon even achterwege. 2011 was een topjaar voor Gavin DeGraw. En nu heeft Gavin DeGraw weer een nieuwe single. Na de hits Not Over You en Sweden is het nu de beurt aan Soldier. Deze power ballad die sterk naar de zolkant leunt, toont de Amerikaanse singer en songwriter zich weer helemaal op zijn best. Deze piano, er zijn wat clapbeats, dus een vrouwenkoortje op de achtergrond horen dat niet ver komt dan na na na. Kortom, er is weer een nieuwe single van Gavin DeGraaf. Soldier doet er meteen goed, want komt in 2012 binnen op de lijst op nummer 35. La, get 106.9 ZFM No fear, go to sleep in the lion's den. enigste vlieg waar niemand last van heeft. Flowrider. En haar single de Good Feeling. In de dertiende week zak ze wel van 28 naar 34. En voor de hoogste binnenkomer van vandaag gaan wij naar plek 33. Eh, Een plaat die geschreven is door en voor popzangeres Lady Gaga. Een beetje op van Fernando Caribe kreeg zij. 15 november 2011 kwam de plaat uit als vijfde officiële single van de in totaal zes van haar album. Mary the Night was ook een van de drie singles die uitgebracht werd als promo-single na aanloop van de release van het derde studioalbum van deze dame. Eh, Born This Way heette dat album trouwens en kwam uit op 23 mei van 2011. En je moet soms zoeken van wat kan ik nog over iemand vertellen. Want ook Lady Gaga die maakt gewoon hit na hit maakt ze. En dit is er ook gewoon weer eentje wat gewoon een grote hit gaat worden. Op 33 komt ze binnen Lady Gaga, Mary the Night. I'm gonna I'm gonna 33 komt zij deze week een nieuw binnen in de lijst van Europa. In de eerste uitzending van 2012 op deze 6 januari vinden wij onderaan de lijst 16 weken in de lijst 3 plaatsverlies James Morrison, I Won't Let You Go. Kotja Camera, Somebody That I Used To Know in de 18e week zak het van 35 naar 39. Spencer Hill featuring Nadia Ali, Believe It, komt nieuw binnen op 38. 37 in de 13e week voor Pitbull, Mark Anthony, Win Over Me. Jason Rulo, It Girls staat 15 weken in de lijst, zak van 33 naar 36. Gavin DeGraw en Soldier komt nieuw binnen op 35. Florida Good Feelings", staat 13 weken in de lijst, gaat van 28 naar 34. En Lady Gaga, Mary the Night komt nieuw binnen op 33. 32 de LMFAO, Sexy and I Know It. In de 13e week zakken zij 11 plaatsen naar beneden. Coldplay Paradise staat 16 weken in de lijst en zak van 27 naar 31. 30 is voor Tidy and Leak. Keep Waiting. 12 plaatsen zakken zij in hun 14e week dus naar 30. 29 is er voor Diana Bromfield en Lil Twist. Voeling, ook 14 weken in de lijst van 23 zakken naar 39. 29. En Jean-Paul die gaat wel omhoog, want die kwam in de laatste uitzending van 2011 binnen op nummer 38. In zijn derde week dus alweer schiet hij omhoog naar 28. She doesn't mind. drop low and me up? No, she doesn't mind. I, she doesn't mind. I, she doesn't mind. Girl, I got you so. Push it back on it, bring it back on it. Give me the thing, waffle lock on it. Wind it, wiggle it, set the trap on it. Two more shots, now we in a hot Two and ready for jump on it. Two to my I'm ready for on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in your truck, we pump on it. Heads up high. it all, win it all. 28 van deze week in handen van Champagne, She doesn't mind. ZFM, Westkust, weerbericht. Na het natte en onstuimige weer van de laatste tijd ziet het weerbeeld er op deze vrijdag een stuk vriendelijker uit. We profiteren van een rug van het hoge drukgebied en daardoor blijft het na een nacht met nog flinke buien vandaag wel eh, droog. De zon schijnt ook flink en de zeewind die komt eh, zo'n beetje uit het noordwesten. <laughs> Die wind die neemt al eh, af naar hard en de temperatuur die stijgt vanmiddag naar maximaal 9 graden. Vanavond neemt de bewolking weer toe en dat alles op de nadering van een warmtefront behorend bij alweer de volgende depressie. En komende nacht gaat het dan ook weer regenen. De west- tot zuidwestelijke wind die neemt over land eh, toe naar vrij krachtig en aan zee naar hard. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen starten we met veel bewolking en enkele buien. En dat alles op het passage van een koufront. Maar na de frontpassage schijnt ook geregeld de zon weer. Er kan dan nog wel een bui voorkomen. De wind die waait uit het noordwesten, de temperatuur stijgt en dat doet het naar waardes tussen de 8 en de 10 graden. Zaterdagavond en zondagnacht hebben we afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De loop van de nacht kan er zelfs wat lichte regen gevallen, maar veel voorstellen, dat zal het allemaal niet doen. De noordwestelijke wind die eh, waait vrij krachtig de temperatuur die daalt naar ongeveer 6 graden. Zondag dan overheerst weer de wolking en valt er steeds wat lichte regen of motregen. Maar meer dan een millimetertje, dat zal het niet worden. Wind die waait en ook dan uit het noordwesten. De temperatuur stijgt naar een graad of 9. We gaan verder met de lijst van Europa. De nummer 27 staat voor je klaar. Drie plaatsen winst in de vierde week voor Gotcha, de easy way out. Van Dam. Diona Op jouw radio wordt het alweer 40 over 15 op deze vrijdagmiddag 6 januari. En oude Diona die eh, zong over Geronimo. in de vierde week deed ze dat goed, want ze ging omhoog daarmee van 34 naar 26. Een plaat die er ook al vier weken in staat is er een van Tini Tempa en Esther Dion. Love Suicide gaat deze week omhoog van 31 naar 25. Suicide is killing me. You're getting into my head, you're like a guillotine. You've got me gasping for air in your vicinity. And now you're saying some things that you don't really mean. This really mean. How the hell am I caught up in between? Devil's advocate, trying not to intervene. Putting up a front like it ain't a thing to me. I swear that's gotta be the worst position to be in. Being, I guess you feel like you've been ignored. And your perfect picture turned into a jigsaw. Cause when you're around me, you get a little withdrawn. And we just can't seem to find time to Sit and talk. I know she isn't sure. Uh, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house, and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. Why you acting like a kid up in the playground? If you got something on your mind, why don't you lay it out? Feels like the end of us is coming any day now, any day. I thought we'd never separate. Man could be destroyed but not defeated, and it's Hemingway. You know it's probably for the best anyway. Cause my suspicious mind was wearing your jealous face. Let's go our separate ways. Uh, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know happens when the hourglass of love runs out. Within four walls in one house, and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. happens when the hourglass of love runs out Under one roof and one house And everything becomes so cold I'm gonna pick up the pieces And build a Lego house If things go wrong, we can knock it down three words have to there's one thing on my mind It's so for you mm. And it's dark in a cold December But I got you to keep me warm If you're broken, I will mend you And I keep you sheltered from the storm That's raging on Now, I'm out of touch I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've of sight, I'm out of mind I'll do it all for you in time And out of all these things I've done I think I love you better now Now ah. I'm gonna paint you by numbers And color you in If things go right, we can frame it And put you on a wall so hard to say it But I've been it before Now I'll surrender up my heart And swap it for yours I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all for out of all these things I've done I think I love you better now Don't hold me down I think the braces are breaking And it's more than I can take And it's dark in the cold December But I got you to give me warm. If you're broken, I will mend you And I keep you sheltered from the storm that's raging on Now, I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I'll out love pick you up when And out of all these things I've done I will love you better now. De man werd geboren op 17 februari 1991 in Halifax en dat is in West Yorkshire. En eh, hij luistert naar de naam Edward Christopher Sharon en Ed Sharon, zo kennen wij hem als artiest. En hij doet het met zijn Lego huisje wel weer goed, want in de zesde week gaat hij omhoog van 25 naar 23. En voor Tini Tempa, Estenial en Love Suicide in de vierde week omhoog van 31 naar 25. Dan denk je, hey, 24 heb ik nu gehoord. Dat klopt, dat is Rihanna en Calvin Harris, We Found Love. In de 15e week zakken zij van 9 naar 24. We gaan naar eh, de nummer 21 van deze week. De nummer 21 stond eh, drie weken geleden pas voor het eerst in de lijst. En het was net het weekend dat ook eh, de jongens van het Glaashuis van 3FM druk bezig waren. En deze plaat die werd er ook flink gedraaid van 29 omhoog naar 21. De Studio Killers en de Ode to the Bounce it's down. Studio Killers en de Ode to the Bouncer. Kijken wij eens even achterom naar wat we dan allemaal weer gehad hebben. Op 30 Tidy en Lee Keep Waiting. In de 14e week zak het van 18 naar 30. Van 23 naar 29 in de 14e week. Diona Bromfield en Lil Twist Fooling. Jean-Paul, She Doesn't Mind. In de derde week zak het, van 8, zak nee, stijgend van 38 naar 28. Gotchi The Easy Way Out in de vierde week van 30 naar 27. Van 34 naar 26 in de vierde week Aura Dione, Geronimo, Tini Tempa en Dion Love Suicide gaan in de vierde week van 31 naar 25. Een slechte week voor Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. In de 15e week zakken zij 15 plaatsen van 9 naar 24. Ed Sheeran en zijn Lego huis gaat omhoog van 25 eh, naar 23 in de zesde week. Nina en Juan Megan, Un Momento die uh, eh, zakken een stukje van 16 naar 22 in de 13e week. En de Studio Killers hoorde je net met de Ode to the Bounce Hop. daarmee doen ze het goed, want in de derde week gaan ze weer omhoog van 29 naar 21. Dat is natuurlijk ook de meest aangevraagde plaat is Serious Request van het afgelopen jaar 2011. In 2010 hadden we ook een Serious Request en toen was het Hello van Martin, uh, Martin en Dragonhead. Die erg hoog hoog gooiden op dat moment in alle lijsten en ook daar en die ga je volgende week weer horen. Volgende week? Ja, volgende week gaan wij een terugblik maken naar 2011. De Eurohit van 2011 volgende week vrijdag vanaf 9 uur in de ochtend beginnen we met nummer 100. En even voor 5 hoor je de nummer 1 van 2011. En die verklap ik je alvast. Martin Solfrak en Dragonet staan in die lijst met de single Hello. Waar? Daarvoor moet je gewoon even luisteren. Vrijdag vanaf 9 uur dus. Zet hem dan weer op CFM. Word je weer volgegooid met hits. Eentje die ik vandaag nog voor je klaar heb staan. Oh, en ook zelfs nog voor het nieuws van 4 uur is de nummer 20 van deze week. In de zesde week zingt Bruno Mars over de zomer in eh, Nederland. En van 26 gaat die plaat namelijk omhoog naar 20. Bruno Mars, It Will Rain. good, yeah, it's all good. I got the bag, got the books, skip the town goodbye. With no bad feelings, no heartbreak, hit the road. And so I moved to England and started seeing, started seeing what we're doing. Still doing everything we want. And maybe one day we'll go to rehab or back to Argentina. It's not that far away, any day now. So for Sunday, I play my concertina to an arena full of people.